een Klomp met het NOS-journaal. Bij luchtaanval stad Raqqa zijn zeker 32 IS-strijders gedood. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Meer dan 40 IS-strijders zouden gewond zijn geraakt. De luchtaanvallen werden uitgevoerd door de internationale coalitie onder leiding van de VS. Er waren bombardementen op 15 doelen bij Raqqa, dat door IS als zijn hoofdstad wordt beschouwd. De meeste gemeenten zijn tevreden over de afsteektijden voor vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Sinds vorig jaar mag vuurwerk worden afgestoken vanaf 6 uur s avonds op Oudjaarsdag tot 2 uur s'nachts. Eén op de 10 gemeenten wil dat die afsteektijd nog verder wordt beperkt. De rest vindt de nieuwe regels goed zoals ze nu zijn. Jimmy Carter is kankervrij verklaard. De oud-president van Amerika zei dat tijdens een kerkbijeenkomst in de Amerikaanse staat Georgia. In augustus maakte de 91-jarige Carter bekend dat hij meerdere hersentumoren had en dat hij chemotherapie zou krijgen. Jimmy Carter was tussen 1977 en 1981 president van Amerika. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. In de eredivisie heeft Roda JC voor de elfde keer op rij niet gewonnen. In Kerkrade bleef het tegen FC Groningen 0-0. Feyenoord won thuis van Heracles Almelo met 3-0. De wedstrijd nec Pex Wolle eindigde in een gelijkspel. In Nijmegen werd het 2-2. En Willem II sleepte thuis drie punten binnen na een 3-0 overwinning op Cambuur. De Nederlandse zwemsters hebben op de EK Baan zwemmen in Israël twee gouden medailles gewonnen. Ranomi Kromowidjojo was de snelste op de 50 meter vrije slag. En tijdens de estafette won Kromowidjojo samen met Tessa Vermeulen, Monique Nijhuis en Inge Dekker goud op de 4x50 meter wisselslag. Het weer, vanuit het westen wordt het langzaam droger en ook de wind neemt flink af. Het koelt af naar een graad of 8. Morgenochtend lokaal nog een bui, later op de dag overal droog en dan schijnt de zon af en toe.